De details van de overeenkomst worden volgende week uitgewerkt. De luchthaven in Frankfurt is de grootste in Duitsland en de op één na grootste van Europa. Defensie heeft ruim 150 leerlingen naar huis gestuurd om de paraatheid van luchtmobiele eenheden op de kazerne in Schaarsbergen niet in gevaar te brengen. Een aantal leerlingen had last van diarree en uit angst voor besmetting met het norovirus heeft Defensie alle leerlingen weggestuurd. Defensie is extra voorzichtig nadat een tijd geleden een andere kazerne te kampen had met het zeer besmettelijke virus. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de zieke leerlingen besmet waren. In de Loonse en Drunense duinen zijn sporen gevonden van twee massagraven. Mogelijk liggen er de resten van 15 geëxecuteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied werd met een grondradar doorzocht na een tip. Er zijn twee plekken gevonden waar de grond anders van samenstelling is. Bovendien is er prikkeldraad, munitie en een mortier gevonden. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers een schietbaan in dit deel van de Loonse en Drunense duinen. De otter dreigt opnieuw uit Nederland te verdwijnen. Stichting Das en Boom en Stichting Otterstation Nederland eisen dat staatssecretaris Bleken met maatregelen komt. Anders stappen ze naar de rechter. In 1988 was de otter uit Nederland verdwenen. En daarna startte de overheid een project om de otter terug te laten keren in het wild. Maar sinds de komst van dit kabinet ligt het project op zijn gat, zeggen de twee organisaties. Het weer, vannacht is het helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen volop zon en een graad of 17. En de dagen daarna blijft het warm voorjaarsweer. Dit was het NOS Show. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 4 kilometer. A6 Muiden richting Lelystad tussen Knopend Muidenberg en Almere Stad West, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A20 richting Gouda, daar staat bij Moordrecht nog een file van 3 kilometer.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 Pour me some moonshine. But I like to do just what I like I'll take the chance, dance the dance It might be wrong, but then again it might be right some moonshine When I'm gone, put it in stone He left nothing George Strait, hij zegt I'm here for a good time en dat hoop ik dat u dat ook bent bij Country Track. Welkom bij deze uitzending, weer één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Hè? Maar dat bent u nou eenmaal van ons gewend. Brad Eldridge, It Ain't Gonna Be Love. die hij vorig jaar heeft uitgebracht, deze Brad Eldridge. En hij heeft hem eh, zelf volgeschreven voor 2011 is een heel goed jaar voor Brad Eldridge. Want in 2010 kwam hij eigenlijk een beetje om het hoekje kijken. En zie daar, 2011 bracht hij maar liefst twee cd's uit. Dit is Carrie Underwood. You better take it from me. That boy You Better Run For Your Life. Dat zegt deze Carrie Underwood. Ze heeft het eh, zelf geschreven. zei het dan met eh, eh, medewerking van Mike Elzondro. Play On, zo heet de cd die zij uitbracht in september 2009 alweer. Maar het is nog steeds een prachtige cd hoor. En dan wordt er altijd geroepen van laten ons maar eens een beetje gas terugnemen. En dat kunnen we doen met Scotty McGreary. I know I'm still young But I know how I feel I might not have too much experience But I know love is real By the way my heart starts pounding When I look into your eyes I might look a little silly Standing with my arms stretched open wide I love you this big love you this big dat je op een gegeven moment zegt van ja, het zou wel gek zijn als, eh, als je zo tegenover een dame staat met je armen heel ver uit elkaar en dan zeggen van ik hou zoveel van jou, I love you so big. The Southern Voice van Tim McGraw. is ook een man met een echte country stem hoor. Deze eh, Tim McGraw. Dit waren allemaal eh, albumuitvoeringen die ik u tot nu toe heb laten horen. Maar dit keer is een singeltje. Sarah Evans, My Heart Can Tell You. I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. From. Eh, liedje nog herinneren. Day in Paradise van eh, Phil Collins. En er is ook zo'n mooie uitspraak van uh, Rocky in Rocky 224 eh, geloof ik. Daar eh, wordt op een gegeven moment tegen die Rocky, die is dus teruggekomen uit de oorlog in Vietnam en heeft aanpassingsmoeilijkheden. En dan wordt er op een gegeven moment tegen hem gezegd van waarom doe je toch zo raar? Waarom gedraag je je niet als andere mensen? En toen zei hij van sinds ik terug ben uit Vietnam heb ik hier geen leven meer. Daar in Vietnam, daar mocht ik met apparatuur rondrijden die miljoenen kostte per stuk. En hier, hier kan ik nog geen baantje krijgen als parkeerbeheerder. En dat zijn allemaal zo liedjes die daarover eh, over geschreven zijn hoor. So ik dit Somebody Who Would Die For he You. He was begging at the mini-mart Who'd have guessed he had a purple heart the Scars underneath his bearded chin Bet you don't remember him Cause you were running 20 minutes late He was only getting in your way But when you brushed by that wounded soul Last Thursday afternoon You met somebody who would die for you Phone rang at eight last night Who'd call it such a crazy time Getting kids in the bath and bed can't talks about all you said All he wanted was a Saturday Morning conversation down at Baker's Cafe You weren't thinking when you told your dad Try back in a week or two But you hurt somebody who would die. the sacrifice to see you through. Somebody who would die for you. Just another Colorado day. Morning practice for high school play from out of nowhere the bullets came fast Shattered more than the library glass They asked her if she believed in your name And she didn't even hesitate And God, I can't help wondering If I'd been in her shoes Would I be somebody who would die die eindigt nogal abrupt, hè, deze dame. Soms dan moet je heel op je quivive zijn, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Hè? Love and Theft is deze formatie, Angel Eyes. She likes whiskey with her water. She starts dancing when the stars come out. She ain't your typical preacher's daughter. that tailgate and cranking up the dial. Come Sunday morning, she'll be singing with the choir. Kaplan en Ed Grunderson. Formatie Love Theft. En zij denken ook wel eens aan Yin en Yang. Angel's Eyes. There's a bit of devil in her angel eyes. En dit is ook weer zo'n prachtig filmpje van bijna vier minuten. Geschreven door Tracy Lawrence. De zinger. Let u maar eens op de tekst van dit liedje. my mama, she'll say that's my baby. and my daddy, he'll say that's my son. My high school baseball coach said I was a winner, but not fast or quick enough to get it done. And if you had an ask no girlfriend, I'd be nervous, depending on which one. There's a few things they might say At the mention of my name The saint, the sinner, the hopeless dreamer Lord, I just hope they don't forget the singer. They'll say I'm hard-headed And my buddies They'll say I got their back They kinda tried to call me a quitter But knowing I was not cut out for that Now my preacher He'll say I'm a believer Proud to see I got things back on track There's a few things they might say At the mention of my name The saint, the sinner, the hopeless dreamer Lord, I just hope they don't forget grave Maybe the saint, the sinner, the hopeless dreamer Lord, I just hope they don't forget The singer The singer Ze mogen bijna alles van me zeggen als ze maar niet vergeten te zeggen dat ik ook een zanger ben. Deze man, Scotty McGrary, hij houdt van de pure country rock. Ronnie en Dean, zij hebben het geschreven voor hem. I love you this big. Old oh man knocked on my front door with my teenage boy and a couple more from up the road. He had him by the collar, said he caught him shooting beer bottles down in a holler and smoking. And I said, is that right? He said they won't speak when spoken to so which one here belongs to you? And I know one does, cause they all started running to your back 40 when they saw me coming on my gator. And I looked him in the eyes, and I said, He's mine, that one. Got a wild inside and then some. It's no surprise what he's done. He's ever last been. heaven for the speakers to call the name on the back. Number 37, just 145 and 5 foot 11, maybe. Limelight barely shined on him, but everyone still remembers when he walked up on that boy way bigger for taking that cheap shot on our little kicker and they threw him out. Oh man, you should have you should have heard dat sommige luisteraars zullen zeggen, dat is toch geen country. Nou ja, dan voor die luisteraars de echte country dan, hè. Banjo en steelgitaar. Bij de Luna I jumped in, looking to make a I was working to share. to shine. titel had u al lang uh, herontdekt, Little Blue Sky, Stealing Angels, zo noemen ze zichzelf. Caroline en Tyler, dat zijn de mensen van eh, die formatie. En ze hebben natuurlijk een heel orkest achter zich staan. Een heerlijk orkest mag ik niet zeggen. Een hele band achter zich staan. En het mooie is, die bestaat alleen maar uit dames. Fake ID, Big and Rich en Gretchen Wilson. Hey, I've my cell phone wearing it out And I finally tracked you down Esther, would you sell me a fake idea? Hank Williams, Junior Render Rascals, all the roads. All the roads open to my heart. Just in case you ever want to come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all open to my heart Like a snowstorm in Montana Don't ever cut yourself off Or your heart will freeze to death And you'll stumble through life lost So I'm keeping the trail open For you to come rescue me But I'm not gonna stand here freezing I'm gonna plow on ahead, you see I'm gonna keep all the roads open to my heart case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. When a man is cold and lonely, you know he's gotta stay warm. And I got a gal or two around to help me through this storm. But if you ever get rid of your snowman and you wanna come back to me. I'll be waiting in my cave of love like a hungry grizzly. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, to bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. paid off Cause today I got a call Baby, let's meet like we used to Hey, baby, let's have a ball Said her new highwayman left her Now she's out in the cold And I'm gonna jump in my dog sled And get us back on the right road I'm gonna keep all the roads open to my heart Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart Yeah, open and the door unlocked So bring your horse and cart Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart I'm gonna keep all the roads open to my heart Right this way, darling Jason Jones is een nieuwkomer in de country scene in Amerika. Heeft hij toch wel een cd uitgebracht bij Warner Bros. En het is zijn debuut-cd. Ferris Wheel is een van de liedjes die hij zelf heeft geschreven. It's gonna go a little something like this. I'm gonna lean in to give you a kiss. You're gonna get a little tingle in your lips and I bet you want another. I've been waiting for a pretty long time. Been standing in a pretty long line. Now I'm staring in your pretty little you make me suffer Your daddy's getting worried by now Probably got that telescope out And it's my arms around you Operator says I'm sorry we're stuck I say for Look at small Spinning around We've got a feet Dangling Goedenavond Pieter Jouwstra Goedenavond Don de Gebber. Ja, we vallen er zomaar in, hè. Maar ja, het is weer raadsvergadering. Ja. Het wordt weer leuk. Ja, dat hopen we wel in ieder geval. En laten we wel zijn, we hebben Pascal hebben we bij ons als de technicus, regisseur en dergelijke. En Paul, goedenavond goede avond heren. Uh, Pascal, denk je dat de computer werkt? En eh, tot op heden mm, doet hij het nog wel, maar ik, nee, ik eh, bedoel heb niet onze computer, maar die van de gemeente Zandvoort. Laten we hopen voor wel de keer. Ja, ja. ja, ja maar dat horen we om acht uur. wou Ja, ik wou zeggen, ze hebben nu ruim drie weken de tijd gehad, geloof ik, om de computer in orde te krijgen, toch? Ja. nou, we hebben nog een paar minuten en dan gaan we overschakelen naar het gemeentehuis. Wat gaan we doen? Dan eh, gaan we luisteren, Don? Ja, de verwachting is dat het eh, niet al te lange vergadering wordt, omdat er een aantal punten eh, bij is dat die al uitgekoud zijn en eigenlijk klaar zijn om gewoon afgehandeld te worden snel. We beginnen met bestemmingsplan Centrum. Ja jij had gisteravond het, het even plan, geluisterd. Plan van aanpak. Ik heb gisteren geluisterd. Uh, uh, Eigenlijk waren er maar een beperkt aantal vragen. En met name over de bebouwing van het Raadhuisplein. Want daar schrikt toch iedereen van als daar weer een betonnen kolos tegenaan komt. Past dat nou in zijn omgeving en dergelijke. En eh, daar is een conclusie gekomen. Eh, aan de grond van een, aan een, motie is er een keer eh, ingesteld dat de gevel wat terugliggend moet worden gebouwd. Zodat er toch een mooi uitzicht is over het raadhuis en dergelijke. Zo, zo vanuit de HEMA komende moet je toch een stukje raadhuis nog. Nou ja, ze hebben net die straat een beetje dat, dat gele vlak doorgelegd. Alsof het één doorloop is van de Kerkplein naar de Haltestraat. Dus ik denk dat daar nog een paar vragen over komen. Maar verder ook niet. Oké. Dan krijgen we reparatie, bestemmingsplan, Boulevard. Nou, dat is al helemaal uitgekoud. Ja, ook dat. Het zijn misschien één of twee vragen die er nog komen. dan, maar dat wordt een hamertik. Ja. En bouwverordening voor 2012. Nou, eh, idem die. Het is dus een, aanleiding van Rijks door het Rijk opgelegde veranderingen. Precies. Kunnen we toch niks aan doen. Dus dat wordt ook een hamertik. En eh, dan is het gebeurd. Ja, dan hebben zij nog de lijst van ingekomen post en verslagen van de vorige vergadering. Maar dan is het afgelopen. Ja, eigenlijk. een snelle vergadering. We hopen het. Heel goed. Pascal, zullen we nog even muziek opzetten totdat de voorzitter de vergadering opent? Gaan we doen. Oké.